12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Braziliaanse aanklagers gaan onderzoek doen naar de ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied. Ze willen kijken of er wel genoeg toezicht is op de naleving van de milieuwetten. Experts zeggen dat die minder streng worden nageleefd sinds president Bolsonaro aan de macht is. Hij wil de Amazone gebruiken voor land- en mijnbouw. Intussen neemt de druk op Bolsonaro toe om iets te doen aan de branden... De Franse president Macron spreekt van een internationale crisis... en ook VN-chef Guterres heeft zijn zorgen geuit. Door noodweer in het Tatra-gebergte op de grens tussen Polen en Slowakije... zijn zeker vijf doden gevallen, onder wie twee kinderen. Zeker 100 mensen zijn gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Hulpdiensten zeggen dat de bliksem op meerdere plaatsen is ingeslagen... mogelijk ook in metalen kettingen die zijn opgehangen om bergbeklimmers te helpen... Volgens Poolse media is het ongeluk in het Tatra-gebergte... mogelijk een van de dodelijkste in lange tijd in het gebied. Het Openbaar Ministerie vervolgt voor het eerst organisatoren van hondengevechten. Het gaat om drie mannen en een vrouw. Ze zouden zeker vijf gevechten hebben georganiseerd. 16 agressieve honden zijn afgemaakt. Feyenoord en PSV hebben vanavond goede zaken gedaan in de Europa League. Feyenoord won met 3-0 van Hapoel Beersheva uit Israël. Met 3-0 dus. En PSV won ook met 3-0 van het Griekse Limassol. Alleen AZ speelde gelijk tegen FC Antwerp. Dat werd 1-1. In Enschede, waar die wedstrijd werd gespeeld... zijn 19 mensen aangehouden die daar niet mochten komen. Supporters van de Belgische club waren niet welkom... en 18 van de opgepakte mannen zijn Belgen. Een paar mannen hadden verzwaarde handschoenen en een honkbalknuppel bij zich. Volgende week zijn de returns. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste dagen droog. Op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 9.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 Devotion, allemaal werkjes en um, gezongen werkjes, mantra's op eh, eigen wijze, zal ik maar zeggen, eigenwijze manier geremixed door Paul. Daarna op solo eh, piano Ryan Marvel En even kijken, dit album heet Generous Night Redeem. En ja, daar gaan we dan ook even rustig voor zitten. Veel luisterplezier met dit uur peacefulradio.info. Om This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. Hello, this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. Música This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. website at www.perpetual-motion.net. Sumaya. In de Bach in Ruhe. Na Je es Medea Yora Yange. Manevi Nade Samao. Yes, Medea Yora Yanye. When Uda Erkanhea. Yorayanye Ye es Medea Yorayanye Ja. In de Bach, in Manivi This is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. May this music fill your heart with peace and goodness.